Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er lijkt beweging te zitten in de onderhandelingen over een staakt het vuren in Libanon. Het Israëlische Veiligheidskabinet is op dit moment bijeen om de mogelijkheden daarvoor te bespreken. Ook beweerde een woordvoerder van Hezbollah dat er snel een bestand kan komen. Dinsdagavond spraken Libanese en Israëlische diplomaten voor het eerst in decennia met elkaar in Washington... Of het echt tot een staakt het vuren komt is onzeker. Israël heeft tot nu toe steeds vastgehouden aan de eis dat Hezbollah zich moet ontwapenen. De militante beweging heeft die oproep steeds afgewezen. Het kabinet zet het plan om het eigen risico in de zorg te verhogen door... terwijl er op dit moment geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dat melden Haagse bronnen aan Nieuwsuur. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico met 70 euro verhogen naar 455 euro. Naast de coalitie is alleen jaar 21 voorstander van de verhoging. In de Tweede Kamer hebben die vier partijen 75 van de 150 zetels. In de Eerste Kamer gaat het om slechts 24 van de 75 zetels. En daarmee dreigt opnieuw een belangrijk coalitieplan vast te lopen. De koning en de koningin kijken tevreden terug op hun bezoek aan president Trump. Willem-Alexander zei dankbaar te zijn dat het bezoek doorging en dat er ruimte was om duidelijk te maken op welke punten Nederland het met de Amerikanen oneens is. Ze waren door Trump uitgenodigd voor een diner en een overnachting in het Witte Huis. Het kabinet noemde de timing van het werkbezoek ongemakkelijk... gezien de kwesties rond het Midden-Oosten en de NAVO. Bayern München heeft de halve finales van de Champions League bereikt. In een spectaculaire wedstrijd werd met 4-3 gewonnen van Real Madrid. Het eerste duel in Spanje was geëindigd in een 2-1 overwinning voor Bayern. Bij Arsenal Sporting bleef het 0-0, waardoor Arsenal ook door is naar de halve finales. En daarin neemt Bayern het op tegen Paris Saint-Germain.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 alone friend. do. Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need. can't stay away. stay away from you. No, you're telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay away from you.